Vijf uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Een vrouw uit Ede moet 2,5 jaar de cel in voor oplichting en diefstal. Ze belde aan bij ouderen en deed alsof ze een zorgmedewerker was die bloed kwam prikken. Nadat ze bloed had afgenomen vertelde ze dat de bloedwaardes niet in orde waren... en liet ze haar slachtoffers met pin betalen voor het onderzoek en zogenaamde medicijnen. Op die manier kreeg de vrouw van 21 de codes en pinpassen in handen en haalde ze geld van de rekeningen. Nederland krijgt dit jaar 62 miljoen euro subsidie uit een Europees potje voor de aanleg en het onderhoud van verschillende infrastructuurprojecten. Het geld gaat onder meer naar het spoor om vrachtvervoer te stimuleren. Ook wordt er geïnvesteerd in overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers en beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagenchauffeurs. De Europese Commissie probeert met de subsidie één hoofdnetwerk te krijgen in de Europese Unie voor het vervoer over land, water en door de lucht. De Verenigde Staten overwegen een reisverbod in te stellen... voor leden van de Chinese Communistische Partij en hun families. Dat meldt de New York Times. Als het doorgaat zou het de meest vergaande actie zijn... die de VS tegen China onderneemt... sinds de handelsoorlog twee jaar geleden begon. Partijleden die al in de VS verblijven... die zouden volgens het plan kunnen worden uitgezet. En enkele belangrijke RIVM-richtlijnen voor medewerkers in de ouderenzorg zijn amper wetenschappelijk onderbouwd. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Zo werd vastgesteld dat mondmaskers in sommige gevallen het besmettingsgevaar konden vergroten bij verkeerd gebruik. Maar nu blijkt dat er geen wetenschappelijk onderzoek over is. Het weer nog. Vanuit het westen wordt het op steeds meer plaatsen droog. Op andere plekken nog regen of motregen. Het is rond de 18 graden. Vannacht dan kan lokaal wat mist of nevel ontstaan. Morgen af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Het blijft dan vrijwel overal droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.